Premier Rutte blijft achter het besluit staan om de Nederlandse ingenieur te evacueren. Wel vindt hij dat er uit de operatie lessen zijn te leren. Daarom zou een dergelijk besluit in de toekomst op een andere manier tot stand zijn gekomen. Eerder vanavond gaven de ministers toe dat er fouten zijn gemaakt bij de helikopteractie. Minister Hille betuigde spijt dat de bemanningsleden in levensgevaar zijn geweest. De hele Tweede Kamer steunde een voorstel om bij risicovolle operaties voortaan standaard de inlichtingendienst MIVD in te schakelen. NAVO-chef Rasmussen zegt dat, VN, dat de VN-resolutie over Libië wapenleveranties aan de opstandelingen niet toestaat. Het is onze taak om mensen te beschermen, niet om ze te bewapenen, zei Rasmussen na afloop van de Libië-conferentie in Londen. Dat is in tegenspraak met wat de Amerikaanse minister Clinton in Londen zei. Volgens haar staat de resolutie het leveren van wapens wel toe. En president Obama zei in een interview voor de Amerikaanse televisie dat die wapenleveranties aan de opstandelingen niet uitsluit. In Libië zijn de opstandelingen rond Sirte teruggeslagen door de troepen van kolonel Gaddafi. Ze zouden zich hebben teruggetrokken tot Raslanouf. De Amerikaanse ruimtesonde Messenger heeft de eerste foto's van de planeet Mercurius gemaakt. De zonde maakte ruim 360 foto's en NASA heeft één daarvan openbaar gemaakt. De komende dag zullen er meer worden gepubliceerd. Over Mercurius, de planeet die in ons zonnestelsel het dichtst bij de zon staat, is weinig bekend. Wetenschappers willen aan de hand van de foto's van de zonde Messenger het hele oppervlak van de planeet in kaart brengen en onderzoeken.